een Klomp met het NOS-journaal. Voormalig VVD-gemeenteraadslid Katelijne de Kruif uit Maarsen... is veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Ze kreeg van de rechtbank Midden-Nederland ook een werkstraf van 240 uur opgelegd. Omdat ze al in voorarrest heeft gezeten, hoeft ze niet meer de gevangenis in. De Kruif krijgt de straf voor witwassen en valsheid in geschriften. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt of er een onderzoek moet komen naar kerncentrales. Voorzitter Joustra zegt dat de raad een aantal zaken volgt die spelen. Vooral rond de Belgische kerncentrale in Doel is de afgelopen tijd veel te doen geweest. Volgens Joustra maken vrij veel burgers en bestuurders zich zorgen... wat voor de Onderzoeksraad aanleiding is om te kijken of hun zorgen terecht zijn. Binnen een paar weken moet duidelijk zijn of er een onderzoek komt. De politie heeft in Amsterdam-Zuidoost een tweede uitgebrande auto gevonden. De auto is mogelijk gebruikt door de daders die Nabil Amziep hebben vermoord. De auto werd gisterochtend al gevonden en was volgens de politie vorig jaar in Utrecht gestolen. Maandagnacht werd het onthoofde lichaam van de 23-jarige Amsterdammer gevonden in Amsterdam-Zuidoost in een andere uitgebrande auto. Gisterochtend werd zijn hoofd gevonden op de Amstelveense weg. Het kabinet is er nog niet uit wat er moet gebeuren met het minimumjeugdloon. De Tweede Kamer wil dat het substantieel omhoog gaat... en ook jongere organisaties hebben daar al vaak op aangedrongen. De kwestie kwam vandaag opnieuw aan de orde in de Kamer. Tijdens het debat voerde jongeren actie door zichzelf uit protest voor een deel uit te kleden. Minister Ascher zei dat hij de druk en de urgentie voelt, maar hij wilde zich niet vastleggen op een bepaalde datum. Het weer nog vanuit het noordoosten langzaam meer bewolking. Verder blijft het droog. Vannacht koelt het af naar de graad of 2 aan zee. In het zuidoosten kan het licht vriezen. Morgen begint grijs, maar in de middag zonnig bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 Een hele goede middag luisteraars. Donderdagmiddag dus Muziek Boulevard Live op CFM. Te ontvangen via FM-frequentie 106.9 of Psycho kanaal 40. Maar ook op het internet via www.zfmlive.nl. Met om kwart over vier het gedicht van de week... en om half vijf de column van Mandy Schoorl En om kwart voor vijf en kwart voor zes de wonderenwereld van ZFM. Maar niet te vergeten, ook het weer voor het komend weekend om half zes. Veel nieuws, over onze Zandvoort en de directe omgeving en ook lekkere muziek. En vandaag, zoals altijd, start ik met de Everly Brothers. Een lied geschreven door Don Everly, opgenomen in 1959, Till I Kiss You. Gevolgd door de Oostenrijkse zanger Falco met Genie uit 1986. Mijn naam is Hans Wassenaar, veel luisterplezier. En onze spreuk van vandaag, dromen is s'nachts mooi, maar overdag moet je leven. How did I exist until I kissed you? Never had you on my mind. Now you're there all the time. Never knew what I missed till I kissed ya. Uh huh, I kissed Oh yeah, things have really changed since I kissed ya. Uh huh. My life's not the same now that I kissed you. Oh yeah, mm, you got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh huh, I kissed you. Oh yeah. kissed you. Oh yeah, you don't realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could be. I kissed you. Oh yeah, I kissed you. Uh huh, I kissed you.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 wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir uns?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 Sie kommen. Sie kommen sich zu holen. Sie werden sich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir.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 Ik werd eh, net getipt door een vrouw uit Hoofddorp... dat op het nieuws was geweest dat een deel van de populatie damherten... in de Amsterdamse waterleiding Duinen-Bezandvoort mogen worden afgeschoten. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de faunabescherming. In een periode van vijf jaar wordt de populatie teruggebracht van 3000 naar 800. Van de rechter mag het afschieten direct beginnen. Tot 1 april, en dat is geen grap, als het jachtseizoen eindigt... mogen er 50 per week worden afgeschoten... Dat betekent dat de boswachters van Waternet, die de jacht voor hun rekening zullen nemen, twee weken mogen schieten op de herten. Het jachtseizoen begint in principe weer in november. Er loopt nog wel een bodemprocedure over de kwestie. De rechter gaat er nogmaals alle argumenten voor en tegen bekijken. De Provinciale Staten van Noord-Holland had ingestemd met de doden van de damherten. Tot het afschieten omdat de herten schade aanrichten aan gewassen verkeersongelukken veroorzaken... en een nadelig effect hebben op de biodiversiteit in de regio. Ik vind het een zeer triest bericht, ik kan het niet anders noemen. van Zandvoort, op 106.9 FM We said, We are not afraid. And the young people taught everybody else a lesson. All the older people that had learned how to compromise and learned how to take it easy and be polite and get along and leave things as they were. The young people taught us all a lesson. We are. ons gedicht van vandaag heet Mijn Lief. Ik zoek je in de wolken, opgejaagd door harde wind. Stormachtig mij verlangen, tot ik jou weer vind. Ik zoek je in de sterren, slapeloos in duistere nacht. Of ik jou zie flonkeren in liefdevolle kracht. Ik zoek je in mijn dromen, verstrengel mij met jou. Koortsig, heet verschroeiend, verjagend al mijn kou. Ik zoek je in de verte, de horizon voorbij. Bij het sluiten van mijn ogen ben jij één met mij. Het verlangen, onbeschrijfelijk, ijzingwekkend, diep in mijn smart. Waar ik je zal bereiken, is in mijn eigen hart. evenementenagenda van maart. De 12e, de Babbelwagen. Het Fitloperpad en een rondje dorp. Hotel Faber. Aanvang om 8 uur s avonds. De 13e, Jazz in Zandvoort. Met Jaap Stork in Theater De Krocht. Aanvang om 14.30 uur. 30. De 13e, Jazz met Enkel Spoor. Wapen van Zandvoort, aanvang om 5 uur s middags. Van 16 tot 20 caféweek. Feestweek bij Lauer en Hardy. De 19e, Volkorenvereniging De Wurf. De toneelstukken in de krocht. Aanvang 8 uur s avonds. De 19e, de 30 van Zandvoort, een wandelevenement. En de 19e, Zandvoort, Katwijk, Zandvoort. Zandvoort Mountainbike evenement. De 20e, Omloop van Zandvoort. Dat is weer een wielerevenement. En de 20e, Circuirun, een hardloopevenement. De 20e, de 10.000 stappenwandeling, verzamelpunt Anytime de Oude Halt, Vondelaan, 10 uur s morgens. En de 20e, Classic Concert, uitvoering van het Sabbatmatter in het protestantse kerk aanvang om drie uur s middags. you see, I'm gone. You know there ain't no woman gonna settle me down. I just gotta be traveling on, a singing. Green, green is green, they say, on the far side of the hill. Green, green, I'm going away to where the grass is greener still. Now there ain't nobody in this whole wide world gonna tell me how to spend my time. I'm just a good loving rambling man. Say, buddy, can you spare me a dime? Hear me crying, it's a green, green it's green, they say, on the far side of the hill. Green, green, I'm going away to where the grass is greener still. Yeah, I don't care when the sun goes down bed easy now. Green, green, it's green, they say, on the far side. column van de week van... Vergankelijkheid. Nijmegen. Theater de Lindenberg, afgelopen weekend. De heren van het cabaretduo Niet Schieten gingen op zoek naar de helden van vroeger. Hun vragen waren, waar zijn ze gebleven? De Don Juans, de Zorro's, de Megamindies. De mannen en vrouwen met lef en fatsoen. Ze zijn er niet meer. Hoog tijd voor nieuwe helden. Maar wat is een held? Iemand die ten strijde trekt tegen het kwaad. Of iemand die kritisch naar zichzelf durft te kijken. Mensen durven dat niet meer. Het ging ineens over vergankelijkheid. De sterfelijkheid van alles. Van idealen tot leeftijd. Dat alles voorbij gaat. Met Goede Vriend kwam er tijdens het eten al op een vergankelijkheid van het leven. Dat het leven tijdelijk is. Maar kijken we vooruit in de toekomst of achter ons? naar onze ballast die vooruitgang onderdrukt. Een vergankelijke schoonheid, een vergankelijke liefde, vergankelijk materiaal, voorbijgaand, wat niet blijvend of duurzaam is. Maar via het geloof in iets, in jezelf, kwam de edelman Don Quixote al snel in beeld op het podium. De zotte, die in gevecht wilde met de reuzen met de lange arm, de windmolens. Hij die van plan was om in hem het dolende ridderschap te laten herleven. Het was een held in die tijd ergens voor gaan. Ook al werd hij voor gek verklaard. Is dat wat vergankelijkheid kan betekenen? Op bewerkstelligen. Volgens sommigen gaat vergankelijkheid alleen over verlies en stuk gaan. Dat het allemaal voor niks is geweest. Dat niets er meer toe doet. Het boeddhisme stelt echter de vergankelijkheid niets anders dan verandering is... en de verandering alleen een kwestie van komen en gaan is. Zot of niet, we hebben allemaal een stukje held in ons... Maar het leven is vergankelijk. De onvergankelijke fietsrit van het oneindige, zoals it ooit deed... is nou eenmaal niet voor ons mensen weggelegd. Maar dat wil niet zeggen dat alles verloren gaat. Helder verhalen blijven integreren. Gaat nooit voorbij en zullen blijven zorgen voor juist... een stukje onvergankelijkheid in hun hedendaags leven. Mandy Schorel. week vrijdag viel definitief het doek van de Zandvoortse vestiging van, AMRO, van de ABN AMRO. Het laatste filiaal van een groot landelijke bank in Zandvoort sloot met een afscheidsreceptie voor goed haar deuren. Daarmee kwam een einde aan de lange periode dat op de bewuste locatie een bank gevestigd was. Oud-werknemer en kassier Mathé Krabbendam, wist te vertellen dat in 1921 op de bewuste locatie... op de hoek van de Raadhuisplein en de Oranjestraat... een vestiging kwam van de Haarlemse Bankiersvereniging... die in de loop der jaren uiteindelijk vorm kreeg... in de vorm van de nu gesloten filiaal van de ABN AMRO. Vrijdagavond stonden de twee steunpilaren van de Zandvoortse vestiging in het zonnetje. Maartje, van der Klauw en Anita Romkers waren beide 16 jaar geleden daar begonnen... en werden door het verlopen van de tijd de twee bekende gezichten van de ABN AMRO in ons dorp. De dames namen gemotiveerd afscheid van hun klanten die zij jaren op handen hadden gedragen. de slag met je iPad voor gevorderden? Heeft u een workshop aan de slag met uw iPad voor beginners gevolgd? Of heeft u voldoende ervaring met de iPad en wilt u meer weten over het gebruik ervan? Kom dan naar onze workshop aan de slag met uw iPad voor gevorderden. Op vrijdag 11 maart wordt de workshop gegeven in de bibliotheek Zandvoort. Louis Davids Carré nummer 1. En dan dat voor half 2 tot half, 3, half 4. Deelname bedraagt 7,50 en niet-leden betalen 10 euro. Aanmelden van tevoren is noodzakelijk via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Meld u snel aan, want vol is vol. En zoals ik al verteld heb, het is 11 maart. De tijd is 13.30 uur tot 15.30 uur. En het is Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Louis Davis Carré nummer 1. Telefoonnummer 023 511 5300. En de website is www.bibliotheekzuidkennemerland.nl As I walk by the seaside, as I walk through the grass, I see little bluebirds making love while I pass. Bees are humming and they're singing everywhere. Everyone's in love. Oh, I love you, baby. I love you so. I need you, honey. I'll never ever let you go. You're the girl in my heart. You're the one that I adore. And I, I love you. As I walk by the schoolyard, as I walk by the gate, I see the weeping willow where we kissed on every date. And so. I need you, honey, baby. I'll never ever let you go. You're the girl in my life. You're the one that I adore. And you know that.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 21 uur, de kosten 2,50 Café Koper. 023 5713 546. En de website is www.cafekoper.nl. Waarom hebben alleen je grote en je kleine tenen naam? Tenen geen naam? Volgens de anatomische atlas hebben ze dat wel degelijk. De grote teen wordt daarin de hallux of digitus primus genoemd. En als we dan vervolgens het rijtje afgaan, komen we daarbij bij de digitus secundus, de digitus tertius, de digitus quartus en tenslotte de digitus minimus of quintus, de kleine teen. Maar goed, inderdaad niemand die in het dagelijks leven zegt... auw, ik heb mijn digitus primus gestoten. Terwijl we wel in onze duim kunnen snijden of onze middelvinger kunnen breken. Waarom? Omdat elke vinger een verschillende functie heeft en individueel een actie kan verrichten. Je wijst met je wijsvinger en draagt een ring om je ringvinger. Bij tenen is dat anders. Die bewegen niet echt afzonderlijk en kunnen geen specifieke individuele taak. Er is dus niet zoveel reden ze elk een aparte naam te geven. Het ritme van Zandvoort. historische digitale fototentoonstelling van Zandvoort aan Zee op een groot scherm. Met dit keer wegens enorme belangstelling en herhaling van het visloperspad en een rondje dorp. Commentaar Tom Drommel. Techniek en bewerking Bert van Beek. De fototentoonstelling is alleen toegankelijk met de entreebewijs A5 euro per persoon. Dit is inclusief twee consumpties geldig op de avond van de voorstelling. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Marcel Meijer via 06138 37000 of via info@babbelwagen.nl. De zaal is geopend vanaf 7 uur. En het is Hotel Faber, Kostverlorenstraat nummer 15. Telefoonnummer 023 5712 825. I just wish I could have told him in the living years. Oh, crumpled bits of paper filled with imperfect thoughts, still to conversations. I'm afraid that's all we'll just don't see it. He says it's perfect sense. You just can't get agreement in this present tense. We all talk a different language. sometimes sees fate. It may have a new perspective. just wish I could have told him. nieuws en de boodschappen ben ik graag weer bij u terug. Tot zo!